dat is omgekomen bij de aardbeving in Haiti... De aanwezigen hielden gisteravond een minuut stilte om zeven minuten voor elf Nederlandse tijd, precies een week na de beving. Secretaris-generaal Ban Ki-moon legde een krans. Bijna 50 VN-medewerkers zijn doodgevonden in Haiti. Meer dan 500 worden er nog vermist. De cruciale senaatzetel van de Amerikaanse staat Massachusetts gaat naar de Republikeinen. De Republikein Brown won de verkiezingen die nodig waren na de dood van de democratische senator Kennedy afgelopen zomer. Het resultaat is een grote tegenslag voor president Obama. De democraten komen nu één zetel tekort om Obama's zorgplannen probleemloos door de Senaat te loodsen. De rechtszaak tegen Geert Wilders gaat vandaag van start. Om negen uur begint een procedurele zitting in de zaak tegen de PVV-leider. Die wordt verdacht van haatzaaien, discriminatie en het beledigen van moslims. In de zitting wordt onder meer bepaald wie als getuige worden gehoord. Gisteren zei het Openbaar Ministerie dat het overweegt om vrijspraak voor Wilders te eisen. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft gebeld met vicepremier Bos over de missie in Afghanistan. Bos heeft Biden bijgepraat over de besluitvorming van het kabinet en over de standpunten van de PvdA. Volgens Haagse ingewijden sprak Biden ook zijn hoop uit dat de resultaten die de bondgenoten in de provincie Uruzgan hebben opgebouwd niet verloren gaan. Nederland vertrekt deze zomer uit Oeruzkan. De Amerikanen willen graag dat Nederland langer in Afghanistan blijft. In de Amerikaanse staat Virginia is de politie op jacht naar een man die acht mensen heeft doodgeschoten. De schutter, een man van 39, begon op agenten te schieten toen hij na een melding bij een huis kwamen.